Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt druk gedebatteerd over de nieuwe coronamaatregelen. PVV-leider Wilders mocht aftrappen. Hij begrijpt niet dat het medisch personeel van het leger nog niet is bijgesprongen om de ziekenhuizen te helpen. Maar weet u wat wel is gebeurd de afgelopen maanden? De premier heeft in Brussel een dikke cheque van 100 miljard Nederlandse euro voor Zuid-Europa getekend. Want voor het buitenland is hem niets te veel. Maar onze eigen mensen die de zorg nodig nodig kunnen de pot op. En dat is een ongekende schande. Eén voor één mogen de partijen hun zegje doen over de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd. Daarna reageert het kabinet daarop. Afgelopen dag kwamen er 7305 nieuwe coronabesmettingen bij. 78 minder dan een dag eerder. In de ziekenhuizen wordt het wel steeds drukker. Daar liggen nu 1475 mensen. Meer dan 300 van hen liggen op de intensive care. De mondkapjesplicht die gisteren werd aangekondigd laat nog zeker wel een paar weken op zich wachten. Minister De Jonge wil het regelen via de nieuwe coronawet. Daarover moet nog worden gestemd door de Eerste Kamer. Dat gebeurt waarschijnlijk over twee weken. De Rotterdamse vuurwerkshows gaan komende jaarwisseling niet door. De stad vindt de drukbezochte shows in deze coronatijden onverantwoord. Zelf vuurwerk afsteken mag ook niet in Rotterdam. De gemeenteraad stemde begin dit jaar in met een algeheel vuurwerkverbod. Twee Russen en een Amerikaan zijn onderweg naar ruimtestation ISS. Vanochtend werd de Russische raket in Kazachstan gelanceerd. 2, 1, lift off. Door een nieuwe manier van lanceren is de raket al in drie uur bij het ruimtestation. Tot nu toe duurde dat bijna twee keer zo lang. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog, alleen in Zeeland af en toe regen. In het oosten schijnt de zon, het is zo'n 12 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De vertraging is een kwartier, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 De politie heeft een man van 38 uit Amsterdam aangehouden... voor het zwaar mishandelen van een buschauffeur... 6 oktober op lijn 21 naar Amsterdam-Geuzenveld. De man wilde zonder mondkapje de bus instappen. Tommy Holte, de man die in maart overleed in een cellencomplex in Zwolle... stierf aan de gevolgen van een overdosis drugs en niet door politiegeweld. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat amfetamine Holte fataal is geworden. Kamervoorzitter Ariep wil dat Den Haag iets doet tegen demonstraties op het plein voor het Kamergebouw. Die kunnen intimiderend zijn voor Kamerleden, bewindspersonen en bezoekers. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag is het een graad of 12, maar door de wind voelt het kouder aan. To you. And if death was coming for you, I'd give my life for you.